Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Drie basisscholen in Rotterdam blijven vandaag dicht... omdat op het plein van de scholen een gewelddadige demonstratie is aangekondigd. Dat bevestigt de politie na berichtgeving van Rijnmond. Volgens de politie is de oproep tot de demonstratie gemeld via misdaad anoniem. Uit welke hoek de dreiging komt is niet duidelijk en ook de aanleiding is onbekend. De politie laat weten dat er extra toezicht zal zijn in de omgeving van de scholen. Het is nog niet bekend of de Rotterdamse basisscholen later deze week wel open kunnen. Het dodental na een religieus evenement in India... waar mensen onder de voet werden gelopen, is opgelopen tot 121. Onder de doden zouden veel vrouwen en een aantal kinderen zijn. Het ging mis bij een bijeenkomst van een religieus leider in een dorp in de staat Uttar Pradesh. Het evenement was in een tent waar het erg warm en vochtig was. Veel mensen wilden tegelijkertijd weg en vielen flauw of kwamen in het gedrang om het leven. De Amerikaanse scriptschrijver en regisseur Robert Town is overleden. Het bekendste werk van Town is het script voor de film Chinatown uit 1974. Daar won hij een jaar later een Oscar mee. Town werd met regelmaat gevraagd voor filmteksten te verbeteren of aan te passen. Hij stond daarom ook bekend als scriptdokter. Robert Town was 89 jaar. Op verschillende plekken in Nederland is feest gevierd... na de overwinningen van het Nederlands elftal en Turkije op het EK voetbal. Onder meer in Enschede en Apeldoorn werd vuurwerk afgestoken... en gingen oranje supporters massaal de straat op. In onder meer Amsterdam en Tilburg zwaaiden mensen met de Turkse vlag... en werd er gefeest in toeterende auto's. Nederland won gisteravond met 3-0 van Roemenië. Turkije versloeg Oostenrijk met 2-1. Oranje en Turkije staan zaterdag tegenover elkaar in de kwartfinale van het EK. Het weer bewolkt en vanuit het westen regen.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 waar mensen onder de voet werden gelopen... is opgelopen tot 121. Onder de doden zouden veel vrouwen en een aantal kinderen zijn. Op verschillende plekken in Nederland is feest gevierd... na de overwinningen van het Nederlands elftal en Turkije op het EK voetbal. Zaterdag staan de landen tegenover elkaar in de kwartfinale. Het weer bewolkt en vanuit het westen regen. Vanmiddag wordt het droger en maximaal 17 graden. al jubelen door het dal. De lente van overal. Een liedje en een andere melodietje. En een ander berg een Al die brand van het heelal. De tanden en de lente er overal. Mietje, vogels mijn oren. Zaan zilveren klokjes horen. Die al jubelen door het dal. De lente brengt overal. Het liedje en het andere een melodietje.